nog, meneer De Vries. Die zijn auto nu eindelijk wel eens schoon krijgt. Kijk eens, het schoon die Club Car Wash vind je aan de ingenieur Lelyweg nummer 12... in de Haarlemse Waardepolder tegenover Spaarne-Landen. Voor meer informatie, kijk op clubcarwash.nl. Kijk door, schat. Of het nu gaat om elektra of beveiligingstechniek... loodgieterwerk, cv-installaties of airconditioning... Als totaalinstallateur staat Handbank Installatietechniek garant voor gedegen advies en uitvoering bij zowel particulieren als bedrijven. Tevens heeft Handbank Installatietechniek een servicedienst die voor klanten 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaarstaat. Wilt u meer informatie? Bel dan 023 528 6163 of kijk op www.handbank.nl. Vorig jaar raakten de computers van bevrijdingspopradio.nl overvol. Not in service, not in service, not in service. Check hem snel op bevrijdingspopradio.nl. Bevrijdingspopradio. Live vanuit de Haarlemmerhout. Met de optredens, de artiesten en sfeerverslagen. Dit is Bevrijdingspopradio. Jobboot met het NOS-journaal. Bij het bevrijdingsfestival in Utrecht is het zo druk dat de organisatie de hekken heeft gesloten. Volgens de organisatie zijn er te veel mensen op het festival in Park Transwijk afgekomen en staan er lange rijen voor de ingangen. Op het terrein is plaats voor ruim 12.000 bezoekers. Vorig jaar deed zich in Utrecht hetzelfde probleem voor. Daarom was er dit jaar gezorgd voor meer ruimte voor de bezoekers en is er een extra ingang naar het Utrechtse terrein gemaakt. Ook bij de andere festivals, zoals in Haarlem, is het druk, maar daar is het terrein niet afgesloten. De politie heeft in Oud-Beierland in een grote hennepkwekerij een dode man gevonden. Agenten vonden het lichaam gisteravond in een kassencomplex in de Zuid-Hollandse plaats. Verder ontdekten ze zo'n 25.000 wietplanten. Het is nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen. De kwekerij is inmiddels ontmanteld. Het Nederlandse architectenbureau MVRDV heeft een ontwerpwedstrijd voor een museum in China gewonnen. Het bureau uit Rotterdam maakte een ontwerp voor een animatie- en stripmuseum in de stad Hangzhou. MVRDV ontwierp een museum in de vorm van acht tekstballonnen die met elkaar verbonden zijn. Ook komen er een expositiecentrum, een plein en een park op een serie eilanden. De bouw van het hele complex in Hangzhou begint volgend jaar en kost zo'n 92 miljoen euro. Het Rotterdamse bureau ontwierp in Nederland onder meer de muziekzaal De Effenaar in Eindhoven en het VPRO-gebouw in Hilversum. Een Russische ijsbreker die op kernenergie vaart is teruggeroepen naar zijn thuishaven omdat hij straling lekt. De eigenaar noemt het mankement aan de reactorinstallatie niet alarmerend. Waarschijnlijk lekt er koelvloeistof. Als de straling toch toeneemt kan de ijsbreker overschakelen op een dieselmotor. Het schip is aan het werk langs de kust van West-Siberië. De terugvaart naar de thuishaven Moermansk zal een dag of vijf duren, denkt de rederij. Het weer vrij zonnig, maar ook sluierbewolking. Temperatuur 16 graden in het noorden tot zo'n 20 in het zuiden van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal kantoorinrichting nodig? OfficeCity.nl, het online adres voor al uw kantoormeubelen. Wij hebben een groot assortiment archiefkasten, bureaus, lockers en ander meubilair. Stel uw eigen kantoor samen op OfficeCity.nl en bestel uw kantoormeubelen voordelig online. www.officecity.nl Live, live, live vanuit de Haarlemmerhout. Bevrijdingspop Radio publieke samenwerking tussen AB Radio en Haarlem 105. En live te beluisteren tot middernacht. Bevrijdingspop Radio. De optredens, de artiesten, de sfeerverslagen. Live vanuit de Haarlemmerhout. Een unieke samenwerking. Een uniek evenement. Op een uniek radiostation. Radiostation. Radiostation. Ja. Bevrijdingspop Radio. Met zometeen Ben Sanders, Zo gaan we zodra, zodra hij ons is, schakelen we direct over. Want dat willen we natuurlijk niet missen. En eh, natuurlijk gaan we even kijken of we die enige echte Ben Sanders ook hier kunnen krijgen in de studio. Want eh, het is, eh, hij is lastig te pakken, toch? Ja, is heel druk. Hij, blijkt, hij schijnt echt heel druk te zijn. Maar goed, dat had René natuurlijk net ook al door. want René eh, zag ze al met video's en cameraploeg en noem Hij is ook heel belangrijk. Ja. Nou, zo ben dus. Ben Sanders in ieder geval live on stage. Maar eerst een lekker ding. Alexander Asten. Break me Alexander Sten, Mr. Beats op Bevrijdingspop Radio. Nu live over naar Ben Saunders op het podium. sound tell her I got to say Dankjewel, welkom. Dit lijkt me een heerlijk Twitter momentje. Normaal gesproken doe ik dit niet, maar er staan zoveel man. Op dit moment gaat Ben Sanders dus live een Twitter-foto maken met zijn mobiel. Dit is de Bevrijdingspopradio, Live vanuit de Haarlemmerhout. Met Ben Sanders nog steeds. Hoi, een mooie aapjes. Gooi ze maar, je mag schoon gooien. Ja, top, dankjewel. <laughs> This is This Ain't Gonna Work. Dankjewel. Dan gaan we nu weer over op eigen muziek. Dit is eentje van eh, mijn nieuwe album die sinds vorige week verkrijgbaar is. En één keer op nummer 1 stond. What the fuck, vraag me niet waarom. <laughs> Dit is Next Fool. you did to me. You always had a quick alibi, someone waiting in line. Now you want Sometimes don't amuse me Cause I know that you use me Use me till I'm all used up Cause now I'm older and I'm wiser And I don't wanna fight It's a battle oh, that I just can't win Cause Dankjewel. Wat we nu gaan doen... We gaan een heel rustig liedje doen. Er wordt vandaag veel veel geknald. maar dit rustige liedje kunnen we nog nadenken aan gisteren en aan vandaag. En is het even wat stiller. Even wat intiemer. When you ready. Nog niet. Deze heet Heartstrings. Maar deze is even chill. Kunnen kunnen even nadenken over vandaag. Maybe I've been holding on to hell know what have you done Cause every time my heart beats it only beats for you I tremble at your tender touch Your warm embrace fills me up Yeah, every time my heart beats it only beats for you wanna love you better Oh, oh, oh, oh, oh You're like a hammer to my heartstrings So keep on swinging, so keep on swinging Promise me you'll never stop Oh, oh, this is love You're like a hammer to my heartstrings Let me shimmer, a lighter glimmer of what is yet to come. Oh, this is love. I'm tipsy from the night that was So pull me in and check my pulse Cause every time my heart beats It only beats for you I'm dizzy with this chemistry and all the things you are to me. Cause every time my heart beats, it only beats for you. Whoa, oh, oh, oh, you make me wanna love you better. Your light a hammer to my heartstrings So keep on swinging, so keep on ringing Promise me you'll never stop Oh, oh, this is love Your light a hammer to my heartstrings You let me shimmer, a light a glimmer A spark of what is yet to come Oh, oh, this is love if I could hold back time I'd freeze the shivers down my spine If I could hold back time I'd always be yours You're like a hammer to my heartstrings Promise me you'll never stop you're like a hammer to my heartstrings You let me shiver, a light and oh, glimmer A spark of what is yet to come oh, oh this is love You're like a hammer to my heartstrings You let me shiver, a light and glimmer A spark of what is yet to come live op de op Radio Ben Sanders. En wellicht hoor je een helikopter tijdens de uitzending. Waden komt eraan. We gaan nog even rustig doen. Maar ja, voordat, zover eerst, eh, voordat het uh, zover is, eerst nog even naar Ben Sanders terug op het podium. Als jullie deze allemaal meedoen. Hij is heel simpel, hij is heel oud. Dus iedereen kent hem. Dus if you don't know me by now. champagne yourself. You. <laughs> Dan gaan we over van The Voice. We naar mijn eigen album. Dit is de 23rd of Loneliness. don't do Dankjewel. The next song, volgende, is Kill for a Broken Heart. Loneliness be quiet, your silence sounds so loud tonight. I'm out tonight. And if this heart would work Then I would feel the hurt tonight It's worth a try I try to break it But it's not breaking I try to fake it But there's no faking I take your pictures down But you're still in my line of sight Cause it won't stop bleeding Cause I can not see the pain. The cure's invisible, it's not physical. Can't get no further down, down, but I need to fall. I need to fall. I put a sign up and it says vacant, but I keep waiting till the space is taken. Trapped inside of me, need another place to be tonight. Cause it won't stop bleeding Cause I can't Oké, ik ga even de tijd nemen om mijn band even voor te stellen aan jullie. Gaan beginnen bij de blazensectie. Dit is Joe van de Bronx. Onze King Cooper. Ben Bakker op de drums. Danielle van Italy. Onze membro op de gitaar. Als het thuis op de kies. <laughs> We hebben hier onze Pat Riley. En onze Sherry Ashley. Ik ben Saunders natuurlijk, hè. Dankjewel. Wat zeg je? Handje, ik kom er toch niet bij? Alsjeblieft. <laughs> Zoals jullie weten, sommigen van jullie hebben ook een nieuwe single. Die is nu overal verkrijgbaar. Die heet Dry Your Eyes. Die voor jullie doen. Dry your eyes, little friends, at the end of the world. So that guy has done you wrong You've been my friend too long for me Alright, yeah We both feel that things are changing I know it's kinda strange, but trust me So baby, wipe those tears away They shouldn't be a rainy day My dear All the signs along the line Be leading you my way come on over here. Try your eyes, little friends, not the end of the world, just the beginning. You start a little something, baby. Ain't no time, you'll be fine, it's not the end of the world. Let's start a little something. So let it go now, little girl, it's not the end of the world. clothes closes, another opens up. It's so true. vandaag. Dan gaan we er vandoor. Dit is een nieuwe versie van You Somebody. I was roaming around, always looking down, and all I see uh, and day faces, feel the places I en Saunders. Live. Op wow, wow, wow, wow, wow, jongens. Wat een mannetje. Hij voelt zich al eh, wel echt de man. Met zijn hoedje op, een zwarte strik om. En een mij. Waanzinnig. Oh, was dat lekker zeg. En de vrouwen die zijn er echt voor gekomen. Taantel Ben live hier op een We gaan zo meteen even kijken, even kijken of we connectie eh, kunnen vinden met... Eh, even kijken of ze er al zijn, want volgens mij kunnen we uh, eh, connectie krijgen. Hallo? René, hallo. Ja, <laughs> ik, ren even achter Ben want hij <laughs> gaat weer... Hij gaat als een haas van <laughs> Ja, Tot niet dat konijn ja, wat dit is met pijn en boven ofzo. Ik weet dat je heel erg wat... Oh, wat was het? Het was tof. Ja, was het echt stoer? Ja man, was echt zeker. Waar moet je nu heen? Naar mijn kleedkamer. Oké, <laughs> ik moet echt ophouden, want ze wordt echt heel boos. Echt waar? Ja, echt, het is echt artiesten die zeggen, het is klaar, stoppen, stoppen. Echt waar? <laughs> Ja. Nou, ja. En ik ren nog echt helemaal mee ook. Maar ja, dat is een beetje het spel natuurlijk. Ehm, ik weet ook niet waar hij heen moet. Hij zegt eh, naar zijn kleedkamer. Ja. Ik weet waar de kleedkamers zijn, dus ja, ehm, <laughs> misschien moet je daar even naartoe gaan. Nou, dat kan natuurlijk gaan even Die, even keer microfoon inhengelen. Eh, ik zie dat eh, de baseballs die komen straks eh, deze kant op. Ja. En ik ga het gewoon aan deze dame vragen. Mag jij het vragen? Ja, want kijk, Ben die had weer enorme haast. Maar ik zag je natuurlijk ook op het podium staan. Ja. Hoe vonden het voor jou? Want het is nog niet zo heel vaak met de hele band gespeeld volgens mij. nee, nou ja, dus we hebben toch al een aantal keertjes gespeeld dan met de band. Maar ja, nu met een festival met zoveel mensen. Ja, het is... Wat geeft dat dan een kick als je zo echt het podium oploopt en ziet al die mensen? Ja, het is elke keer weer leuk gewoon. Spannend ook. Zoveel mensen. En zijn jullie die klaar nu voor vandaag? Eh, nee, we gaan nu nog door naar Almere. Oké, nou heel veel succes. Dankjewel. Doei toch. Oké, okay, um... Ehm, eh, ik, ben, even heel benieuwd René. Hoe, hoe ging Ben Sanders? Is het echt met, zo'n beetje gehaast lopend ja, door heel erg hard ja. Ja? En is het, eh, is het ook dringen met andere media die eromheen gaan? Eh, nou, eh, hij werd meteen weggetrokken, juist om die reden. Ik zit trouwens even te kijken, jongens, want de manager van de baseballs die liep net om me heen. En daar zitten ze nu allemaal op te wachten. Ik geef wel even een zijntje op het moment dat we de baseballs hier hebben, want okay. moet even backstage. Dan gaan we even naar, naar Kevin. Die staat, als het goed is, nu bij de Vrijheidscubus. Uh, dat ziet er trouwens goed uit. Ja, dankjewel. Ik sta hier bij de kubus. Dat is een, eh, een symbool hier tijdens, uh, tijdens Bevrijdingspop. Het zijn allemaal, eh, allemaal kleine foto's verweven tot een, tot een mozaïek. Hoe verder je ervan afloopt, kan je, kan je de vormen precies zien. En daarbinnenin kan je opschrijven wat, wat vrijheid precies voor jou is. En ik ga heel even kijken of ik ehm, iemand heel even wat kan vragen. Ehm, mevrouw, mag ik u wat vragen voor Bevrijdingspop Radio? wat zegt u? Mag ik u wat vragen voor Bevrijdingspop Radio? Ja, dat mag. Eh, wat heeft u daar binnen precies opgeschreven? Wat is vrijheid voor u? Nee, er werd mij gevraagd waar ik me het, beest vrij voelde. Ja, wat, wat heeft u dan, eh, dan opgeschreven, als ik mag vragen? Ik heb opgeschreven um, op bevrijdingspop en bij jou. Nou, dat is, eh, dat is heel mooi. En eh, het, als ik zo naar binnen kijk, dan, dan staat er een hele hoop. vindt u dit een leuk, leuk initiatief dat iedereen het op kan schrijven? Ik vind heel bevrijdingspop een geweldig initiatief. kom hier ook alle jaren. En ehm, heb een wat grijs hoofd. En denk soms wel eens, hoor ik hier wel thuis? Maar daar hoor ik natuurlijk ook bij. Daar horen we allemaal bij elkaar. Nou, eh, ik denk dat deze mevrouw zometeen ook bij het podium gaat kijken. En ik denk dat wij weer terug gaan naar het podium. Terug ook naar jullie. Dankjewel Kevin. Vanaf eh, de Vrijheidscubus op het eh, Vrijheidsplein. Of het Plein van de Vrijheid, moet ik zeggen. Hè, Melanie? Ja. Ja. <laughs> Vergeet ja, Klopt, ja. Klopt inderdaad. Ja, hey, ben ehm, <laughs> die Ben Saunders is echt te gek. Je had het aan te merken over zijn kledingstijl, Ja, ik vind het echt niet kunnen. Ik hij, hij zag er heel raar uit, vond ik. hij had, een eh, Beschrijf spijkerbroek aan. En hij had, eh, hoe heet dat in het Nederlands? Ja, van die dingen. Nee, hij had ook een strik inderdaad. Hij had een hemd en een strik aan. En daar had hij dan een eh, bruin jasje overheen. Dat kan al helemaal niet. Bruin op zwart vind ik niet kunnen. hij had een hoed op. Ja, een beetje, beetje vage gast. Ik kan niet zoveel mee. Maar jij kan daar blijkbaar veel, heel veel mee. Nou, ik had eigenlijk gehad dat hier in de studio zat. Ik dacht, dat is wel een sympathiek figuur inderdaad. Maar goed, ehm, we gaan zo meteen, volgens mij, ik hoor hier van de regie dat we zo meteen... Ehm, eh, we gaan even... Wat, we gaan even een nummer starten. We gaan even zometeen even muziek... Eh, oh, we gaan even praten. Oh, we gaan even <laughs> praten. we gaan even de show volgen. Ja, want zometeen uh, dus de, de, mannen van de baseballs die staan als het goed is klaar. Ik ga even kijken of, ehm, of we al contact hebben ik ben met... Trouwens, ah, ik ben, trouwens wel heel benieuwd of René ook wel een beetje Duits met ze praat. volgens mij zijn ze, in Duits. goed, ik krijg een teken dat René klaar staat. René? Ja, ben ik er guys. Oké. Heel goed, ik geef de microfoon aan Marco. Oké, Marco. Marco. right, let's go over to the moment of the day because because like um, the major thing is that, and the question that everybody is asking is a German performance <laughs> on a day like this. Yeah, <laughs> that's a good question. So it's an honor for us to be here, yeah, actually. It's, and it's a good sign, maybe, that after so many years, it's it's okay if a German band plays on a day like this. So I think it's been a long years, and, and you should not forget what happens like uh, the years ago. But um, yeah, I think we, we come together now, and it's really today we can celebrate together, and that's really cool thing. Yeah, actually, I think uh, the most important thing is um, that you know the music is is the actual thing. You know, just that the people are there in front of the stage, and they're celebrating all together to to the same kind of music. And I think that's that's that's the language of the world. So I mean, people know that we don't take ourselves too serious, and that we don't take any fights of the past too serious, and I mean, yeah, as Sam said before, this this, this kind of music is, is kind of connectable for, for, for everyone, no matter what happened. I mean, that sounds a bit cheesy, but but, but in the end, it's, it's, it's strike. <laughs> no, but it's, it's totally rubbish. Of course, you know, it's like yeah. like the, the, the, the, theme of today is like everybody's welcome, and it's about the music and about one voice, and it's about freedom. Um, but talking about freedom, there are like hundreds and hundreds and hundreds of bands who play cover music, and for God's sake what happened to you guys? We are the lucky ones in the end. I mean, there is still a lot of good bands and a lot of cool rock and roll bands, and yeah, we just maybe we just have the luck that that there are yeah more people listen to our kind of music, but in the end, yeah, it's I think it's not really there's not really reason for this. It's uh, yeah, we just had a lot of luck, and, and we really enjoy it so much, <laughs> and it's so cool to be to, to, today here. I mean, what we do is um, <laughs> is, is, is um, actually we do the same stuff that the artists in the '50s do. I mean, we not just cover songs; we, we, we just play play them the way that we think we would dance to them. I mean, mean, actually, Elvis Presley, for example, um, Elvis Presley's first hit was "That's All Right, Mama," and that was a rhythm and blues song in the in the beginning. And so that's what we do. We don't want to make songs better or something else, but we don't want to play them like people know them. And maybe that's the difference to to uh, different cover bands that that just play the songs as you know them from the radio. We just make them sound a bit different, and maybe that's that's the reason why we can um, share this passion with so many different other people because it's it's kind of um, hopefully catchy what we do. It's extremely catchy. Probably now, like um, I think around I didn't count them, but I think around 100, 150,000 people are standing standing there. Yeah, they will get because of the baseballs. They're <laughs> just. I mean, yeah, we asked several people, and they just we, we are just here because of you. Yeah, sure. Yeah. Well, but you are more than welcome, and we are very curious how this will, will go because everybody probably will jump around like crazy asses. us. But uh, we don't need an umbrella. That's a good thing. Um, but how it? Um, I mean, you started to play songs from somebody else just like with a, a different jacket let's call it like this yeah. did you really ever thought this could be so massive like it is now uh, today Actually, there were so many things happening the last year we didn't expect. So you know, actually, you know, we just wanted at, at, the beginning to play the rock and roll music and bring back the rock and roll to the youth again and in small rock and roll clubs. And then there was this record label and they said, okay, hey, let's record uh, an album for us. And we said, okay, yeah, sure. And it was all, you know, a very, very surprising moment and that it, yeah, went so well until now, it, it's it's it's really really a cool thing for us, and we just try to enjoy everything what's happening right now. And and the the aim of for for us is to play the rock and roll music in front of a lot of people or or just a few people. The only thing is that we just wanted to play the, the rock and roll music and celebrate it. If you guys could choose, um, you are uh, deserted to a, uh, uh, to a desert island. Yeah, you can choose between your guitar or your comb. What you would choose? Actually, we would choose the guitar because actually, I mean, sure, we all have this pom pomade, pompadours on our heads and this hairdos, but I mean, it's not important that you look like a rock and roll revival guy that, that, that looks like the like the artist in the 50s. I mean, actually, I mean, when you listen to music, you don't have to look like this or this. You have to work with your ears and not with your look. So, so actually, um, I mean, so you wake up with this haircut don't go to uh, bed. Yeah, we don't, go, we to don't go, to, bed. Actually, <laughs> that's that's our problem because when you're on a really uh, lonely island, you can't sleep because of all the bad animals that are around. <laughs> right, so, right. Yeah. All right. Last thing, guys. Um, what we can expect? Yeah, it's, it's it's an obvious question, but but what we can expect from the 40, 50 minutes that you will do on the stage? Well, this a show will be shaking. very uh, very boring, I think. Yeah. I mean, <laughs> a lot of ballads. ballads, yeah, ballads. Songs, yeah. serious uh, talking, you know. It's uh, like really... Those, oh, yeah. No, actually for us it's really special because it's the first festival this year. Right. And uh, for us it's like the first time with our new record, Strings and Stripes, on a big stage. So we have a lot of yeah new songs we're going to play for the first time today. It's like, yeah, so it's really amazing for us. And we have a really special song. We, we really hope uh, that the people will... <laughs> Recognize which <laughs> song it is, yeah, sure. Show me, show me those those hands. Show me those hands. I'm, I'm shaking. It's yeah, normally we are, we're always shaking. shaky. Well, yeah, I really know, have to cut yeah, my nails. Shaky, yeah, sure. I really, I really have to cut my nails. That's, that's right. a, a, bit embarrassing at the moment. <laughs> hey, the baseball guys, thank you very much. Hey, Marco, Marco, tonight, and Marco. Um, come back soon. So you will come back soon somewhere in Holland? Uh, yeah, I think uh, we're gonna have a tour in, in autumn, and uh, we're gonna be here again in, in, in, the Netherlands. We're really looking forward to this. We had last uh, autumn we've been here too in, in, November, and we had so much fun. And uh, I hope looking forward to come back really soon. You are more than welcome. Thank you guys. Uh, the De Baseballs. Ja, de The Baseballs. <laughs> Oké, Marco, met de Baseballs eh, op Bevrijdingspop, Bevrijdingspop Radio op Haarlem 105, AB Radio en ook op CFM Zandvoort en natuurlijk wereldwijd via Bevrijdingspop Radio. Ehm, zometeen hier Erwin Molenaar en ehm, nou, ik, ik wens je al het beste toe. Om nog gezellig langs. Eh, anders geniet van Bevrijdingspop Radio. Bevrijdingspop Radio. Live vanuit de Haarlemmerhout. Met de optredens, de artiesten en sfeerverslagen. Dit is Bevrijdingspop Radio. Baby, please stop me now. Before I commit a crime. Hey,